Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De interimregering van Oekraïne wil praten over meer zelfbestuur voor de Russische minderheid in het land. Dat zei de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken na overleg in Kiev met minister Timmermans en de Belgische en Luxemburgse ministers van Buitenlandse Zaken. Radarvliegtuigen van de NAVO gaan naar Polen en Roemenië om van daaruit Oekraïne te observeren. Het besluit van de NAVO komt nadat de Russen de controle over de Krim hebben overgenomen. De werkloosheid onder niet-westerse Nederlanders is ruim drie keer zo hoog als onder autochtonen. Dat staat in het jaarrapport Integratie 2013 van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het wordt vandaag aangeboden aan minister Ascher. Het slechtst scoren voortijdige schoolverlaters van Marokkaanse afkomst. Volgens het SCP hebben migranten vaak te maken met vooroordelen bij werkgevers. Het opleidingsniveau van migranten is de laatste jaren wel toegenomen. Voor het eerst in twee jaar zijn werkgevers weer positief over de verwachte werkgelegenheid. Dat blijkt uit onderzoek door uitzendbureau Manpower onder 750 werkgevers. In bijna alle sectoren zien we nu dat de verwachting groeit en dat is natuurlijk een goed teken, zegt Manpower-directeur Andringa. Maar het gaat volgens hem te ver om te concluderen dat het ergste leed is geleden. Het aantal doden na een explosie gistermorgen in een appartement in het Noord-Duitse Itzehoe is opgelopen tot vier. Zeker 15 mensen raakten gewond, van wie er twee in levensgevaar zijn. Het complex is compleet ingestort. De ontploffing is mogelijk veroorzaakt doordat bij werkzaamheden een gasleiding is geraakt. Ruim 100 omwonenden kunnen voorlopig niet terug naar huis. In Maleisië wordt de zoektocht naar het sinds zaterdag vermiste toestel van Malaysia Airlines uitgebreid. Er wordt nu ook op land gezocht naar eventuele resten van de vermiste Boeing. De vermissing van het toestel is na vier dagen nog steeds een raadsel. CNN meldt wel dat piloten van Cathay Pacific in de afgelopen uren een wrakstuk hebben zien drijven. Het toestel verdween zaterdag van de radar. Aan boord waren 239 passagiers, onder wie een Nederlandse vrouw. Het weer, het is bewolkt en 3 tot 6 graden en lokaal kan het nevelig zijn. Later vandaag lost de bewolking op, dan is het weer zonnig. Met een matige noordoostenwind wordt het zo'n 15 graden. Dit was het NL. Dit is René Passet van de ANWB. Valt voorlopig wel mee met de ochtendspitsfiles. Alleen bij Amsterdam en Rotterdam wat dagelijkse drukte. Op de A8 Zaandam Amsterdam bij Oostzaan 3 kilometer. En vervolgens op de A10 West voor de Continental nog eens 2. Op de A12 Den Haag-Utrecht bij knoop het Oude Rijn 2 kilometer. De A15 Rotterdam naar Europoort. de staat bij Spijkenisse 2 kilometer. En de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk ook 2.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 Stuck in a mood so far away that it couldn't be good. My back hurt and rains. Screw England, screw the young and insane. We travel in vain, but the dreams are the same. look at the heroes in Liverpool rain.